12 uur. Lieselot Thomas met het NOS Journaal. In de Rotterdamse haven heeft de douane vanmorgen 1100 kilo cocaïne onderschept... met een straatwaarde van 82 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een partij bananen in een container uit Ecuador. Die container was bestemd voor een bedrijf in Den Haag. Volgens het OM heeft dat bedrijf vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De drugs zijn vernietigd. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van een man die begin deze week werd gearresteerd door de politie. De man van 35 werd maandag door agenten meegenomen toen ze hem in verwarde toestand op de A59 vonden. Hij werd onwel in zijn cel, werd gereanimeerd en overleed dit weekend in het ziekenhuis. De Rijksrecherche gaat kijken wat er is gebeurd. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk wordt vanmiddag opnieuw een grote demonstratie verwacht... Oppositieleider Tiganovskaya heeft daartoe opgeroepen. Ze verloor volgens de autoriteiten vorige week zondag de verkiezingen... maar algemeen wordt aangenomen dat president Lukashenko met de uitkomsten gesjoemeld heeft. Sindsdien gaan Wit-Russen massaal de straat op tegen de president en voor eerlijke verkiezingen. In Minsk proberen de autoriteiten een tegendemonstratie te organiseren. Volgens een journalist in het land worden arbeiders van staatsbedrijven uit het hele land met bussen naar de hoofdstad gereden. Voor het eerst is op Vlieland iemand besmet met het coronavirus. Het is iemand die daar op vakantie was. Inmiddels is diegene met speciaal vervoer naar het vasteland gebracht. Nu het virus in heel Nederland weer opleidt... was het te verwachten dat het ook ons eiland zou raken... zegt burgemeester Schokker van Vlieland tegen de Leeuwarden Courant. Het was niet de vraag of het op Vlieland zou komen, maar wanneer, zegt ze. Het weer, het is vochtig en klam met eerst nog wat zon. In de loop van de middag trekken pittige onweersbuien over het land... mogelijk met hagel en zware windstoten.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, dit laatste uur uh, startte ik met de Biggles Big Band. Een fantastische Amsterdamse big band. En het nummer is geschreven door meneer Henry Mancini. De man van de Pink Panther muziek. En dit heette de Baby Elephant Walk. Ehm, graag laat ik dan van deze band nog eens horen. En dat is natuurlijk een zwoel zomernummer. Een zwoel zomernummer ooit bekend geworden door de vertolking van eh, Dean Martin. Het was oorspronkelijk een Mexicaans nummer. Toen betekende het... Eh, eh, werd geschreven door een Mexicaanse componist. dat werd helemaal niks. Werd niet opgepikt door de rest van de wereld. Tot Die Martin het op de plaats zette. Toen werd het een wereldhit. En eh, de biggest big band die gaat dit nu vertolken.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 Swing me smooth, swing me now. Other dancers may be on the floor only you like a flower bending in the breeze. dat is eh, Oscar Peterson met Barney Kessel op de gitaar... en de um, ongelooflijke steady spannende Mr.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 I ain't got a cent now. I'm rich as a street fellow. Every lip up and the gold dust. a dook I ain't got a cent. I'm rich as J.R. Ewing. And gold dust at my feet on a Sunday. On a Sunday. On a Sunday side of the street. Mr. Ray Galato. vrolijke muziek. En eh, eh, een hele cd vol met boogie boogie en jive. En aanverwante stijlen. Kijk maar eens op eh, YouTube. Fantastisch. Regalato. Dan gaan we nu naar een Nederlandse groep. Die wordt aangevoerd door Bart van Lier op de trombone. En die groep die heet Bart Bones. Bart Trombones. En eh, Bart van Lier speelt daar trombone. Bert Boeren, eh, ook een grootmeester. Op de, nog een tijd in de Dutch Swing gezeten zelfs. Ook Bert Boeren op de trombone. Martijn hier op de trombone. Erik van Lier, broer van, op de bastrombone. Kees Slinger aan de piano. James Long op de bas. En good old John Engels op het slagwerk. En we gaan luisteren naar de zangstem van Sylvia Drosten, Die wordt begeleid door Bart Bones in het eh, nummer Undecided. you say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna the fence And it does not make much sense Cause you keep me in suspense And you know it Then you promise to return And you don't, I really burn Well, I guess I never learned And I show it If you've got a heart And if you're kind Then don't keep us apart Move up your mind You're undecided now So what are you Then you promised to Pizzarelli met zijn trio. Benny Green op de piano, Christian McBride op de bas... en Pizzarelli op de gitaar en zingend. En dat gitaarspel heeft hij natuurlijk van zijn oude heer... de um, onvolprezen Bucky Pizzarelli. En we blijven in de States, maar helemaal niet echt... Want het is allemaal opgenomen in Parijs met ook eh, <laughs> een beroemde Franse bassist we gaan naar Stan Getz. En die is in 59 eh, in Parijs in de studio gedoken... met Martial Solal op de piano, Pierre Michelot op de bas. Dat was eh, destijds eh, een bassist die bij elk Amerikaan werd toegevoegd. En Kenny Clark op het slagwerk. En we gaan luisteren naar A Ghost of a Chance. Mr. Stan Getz. Eh, Ghost of a Chance. Er is een eh, Amerikaanse zanger, John Hendricks. En die heeft eh, allemaal familieleden om zich heen die zingen. Judith Hendricks, Michelle Hendricks en Aria Hendricks. En vervolgens zet hij naast zich neer Winton Marsalis, Red Holloway op de sax... Benny Colson op de tenorsax en eh, een ritmegroep. En stapt hij de studio binnen in de, en maakt de plaat John Hendricks en his all-stars bopping at the Blue Note. Get me to the church in time. in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Pull out the stopper, let's have a whopper. Just get me to the church on time. I'm getting married in the morning, spruced up and looking in my prime. Don't lose the compass, now let's have a rumpus. Just get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor if I'm whistling out the door. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Hey, girls, come and kiss me. Say that you'll miss me. Just get me to the church. Well, get me to the church. Well, for Pete's sake, get me to the church on time. fat, fat, fat, fat, fat. But oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ja, dat is eh, John Hendricks. En eh, we gaan ook het tweede stuk laten horen van deze prachtige live LP. Do You Call That a Buddy? at my table gave him all the food and drink that I was able. Well, he ate my chicken and he drank my tea. Then he tries to tell my gal she ought to split from me. Now, do you call that a buddy? Could that be your buddy? No, I believe I'll shoot my buddy. Yes, Cause he's such a dirty cat. Well, he smiles in my face, but he ain't my friend just his way to get me to let him in. Then, after he done ate and drank for free, then he tries to tell my gal she ought to split from me. Now, do you call that a buddy? No, no. I believe i my buddy. Yes, yes. such a dirty cat. Well, if I had 15 cents, I would loan him a dime just because I thought he was a friend of mine. Now, if I had 10,000 donuts, darn his soul, well, I wouldn't even give him a donut hole. How do you call that a buddy? such a dirt. was het orkest van Fut Kandrix. Een Belgisch orkest ehm, met een stuk genaamd Introducing Mr. Basie. En aan het slagwerk Jeff de Boek. Kijk, dat zijn nou eens namen die gaan we niet vergeten. Op de cursus eh, jazzplaten draaien heb ik bij les 1 eh, hebben we gehad dat je eh, het onderwerp dat je als iemand een verzoeknummer vraagt... dat je daaraan moet voldoen. En dat je dat zeker niet mag vergeten. En toen vroeg ik aan de cursusleider... wat als je niet aan dat verzoek voldoet of dat je het vergeet. Toen zei hij, nou jongen, dan zwaait er wat. Dus ik ga eh, zeker niet vergeten het volgende nummer aan te kondigen. Dat is een verzoek van een van de luisteraars. Nina Simone met het stuk in the Dark. En daarmee heb ik voorkomen dat er wat zwaait. what the rest have left behind. Just let them dance. Adderley. Met eh, aan het slagwerk Philly Joe Jones. Met het stuk Rose Room. We hebben nog eh, tijd voor twee, twee dingen. En het eerste, dat is Jimmy Smith. Die heeft een plaat gemaakt. Com Blues. Met onder andere Dr. John, B.B. King, Timer Hall. En Etta James. De eh, zangeres die vriend en vijand altijd weer te boeien met haar wijze van zingen. En we gaan haar horen in het, eh, in het stuk I Wanna Make Love To You. Dat James. Nou, eh, ZFM Jazz luisteraars. Het zit er weer op. Drie uren lang vandaag een programma met gevarieerde muziek. Ik hoop dat je het leuk vond. En ehm, ik zou zeggen, volgende week zondag wordt dit programma voortgezet... door een van de collega's van het team eh, ZFM Jazz. Ik ga eh, bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. We gaan stoppen met het trio van Duke Jordan... met onder meer Billy Hart op het slagwerk... en een stuk van eh, Ellington in een mellow tone.